City Dijkers met het NOS Journaal. De onderhandelingen over de oorlog in Oekraïne tussen Amerika en Rusland starten waarschijnlijk dinsdag in de Saoedische hoofdstad Riyadh, meldt een Russische krant. Bij de gesprekken zal waarschijnlijk ook de Amerikaanse buitenlandminister Rubio aanschuiven. Hij noemt het voorgesprekken en zegt dat later Europa en Oekraïne ook mee zullen praten bij de echte onderhandelingen. De Britse premier Starmer is bereid om Britse militairen te sturen... om Oekraïne te beschermen als er een deal komt met Rusland. In de Telegraph zegt Starmer dat hij bereid is om die stap te zetten. Premier Schoof zei afgelopen weekend dat hij eventueel ook voor open staat... om Nederlandse militairen te sturen voor een eventuele troepenmacht. In een grote advertentie in de kranten roept tv- en theaterproducent Joop van den Ende de politiek op om Nederlandse media te beschermen tegen Amerikaanse techbedrijven. Het is volgens hem alarmfase 1, nu de Amerikaanse president Trump de steun heeft van de eigenaren van Facebook, Amazon en X. Die volgens Van den Ende met hun platforms mensen manipuleren met complottheorieën. Het eindbedrag van de Giro 555 inzamelingsactie voor het Midden-Oosten is bekendgemaakt. Er is in totaal ruim 25 miljoen euro gedoneerd. Giro 555 is tevreden met dat bedrag. Met dat geld worden bijvoorbeeld artsen ingezet en voedsel verspreid. In meerdere gebieden, van Gaza en Libanon tot aan Syrië en Israël. Bij veel ijsverenigingen is vannacht hard gewerkt om een goede ijsvloer aan te leggen op de natuurijsbanen. Het heeft op veel plekken licht gevroren, waardoor de kans groot is dat op een aantal plekken er geschaatst kan worden op de natuurijsbanen van de verenigingen. Ze hopen ze in Warmond bij Leiden open te kunnen en in Winterswijk. In Doorn zijn ze er zo goed als zeker van. Daar zei de ijsvereniging gisteren al dat ze vanochtend sowieso open gaan. Het weer, de dag start helder en het is nog fris met temperaturen tussen de min 5 en min 8.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 naar het eventueel sturen van Nederlandse militairen als het zover is. Rusland heeft opnieuw een droneaanval uitgevoerd op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Over schade en slachtoffers is niets bekend... Rusland zegt dat Oekraïne ook een grote aanval met drones heeft uitgevoerd op de Russische regio Krasnodar. Het eindbedrag van de Giro 555-inzamelingsactie voor het Midden-Oosten is bekendgemaakt. Er is in totaal ruim 25 miljoen euro gedoneerd. Het weer het wordt een droge dag met veel zon. Het wordt in de middag 1 tot 4 graden. I'm here today because I'm having a problem.